van eurolanden. Papandreou zal onder meer veranderingen moeten aanbrengen kan maken op de lening. De Griekse premier was in Londen en zou vanuit daar doorreizen naar New York voor de algemene vergadering van de VN. Bij de Kuip in Rotterdam hebben de mobiele eenheid en de politie ingegrepen bij een protestactie van Feyenoord supporters. Meer dan duizend Feyenoorders dreigden het Maasgebouw te bestormen waar de directie en het bestuur van de club zit. Met getrokken pistool wisten agenten te voorkomen dat ze binnenkwamen. Mobiele eenheid voerde verscheidene charges uit. Inmiddels is de situatie weer rustig. Veel winkels hebben enkele uren te maken gehad met een pinstoring. Storing begon rond half vijf. Twee uur later waren de problemen voorbij. Ongeveer 1 op de 5 pintransacties liep vast. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk. Equens, het bedrijf dat het betalingsverkeer regelt, zegt dat de storing niet te maken had met het nieuwe pinnen. De PvdA-leider Cohen heeft Geert Wilders opgeroepen de stekker uit het kabinet te trekken. Bij een ledenvergadering in Amsterdam benadrukte Cohen dat de PVV het in cruciale kwesties als Griekenland en de pensioenhervormingen oneens is met het kabinet. De regering voert een totaal andere koers dan de PVV voorstaat, zei Cohen. PvdA-leider noemde het verder beschamend het kabinet in deze crisis aan het werk te zien. Hij verwees naar maatregelen die volgens hem de meest kwetsbare groepen raken. Ons land heeft nu een kabinet dat als een bankkonijn in de koplampen van de PVV zit te staren, zei Cohen. Het weer, de hele avond nog buien die in de loop van de nacht wegtrekken. Morgen wisselvallig met regelmatig regen en onweer. Het wordt hooguit 17 graden. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.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 The rhythm. The music. The music. Music. Oh, I love stuff. Now, here comes the music. Are you ready? Okay, boys, here we go. The dance floor is now open. Go, DJ! Go, DJ! Go! But fuck the neighbors. Pump up your stereo.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 Vanavond dus in Rain Back in the Days. Als je denkt, waar zal de Rain ook alweer? Nou, moet je gewoon even naar het Remlandsplein lopen en dan kom je het vanzelf tegen. En vanavond in de Westerunie hebben we Pitch.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 Bij de Kuip in Rotterdam heeft de politie ingegrepen bij een protestactie van Feyenoord supporters. Die supporters dreigden het Maasgebouw te bestormen. Met getrokken pistool wisten agenten te voorkomen dat ze binnenkwamen. Rellen waren een half uur voor het begin van de wedstrijd Feyenoord de Graafschap. Afgevaardigden van verschillende oppositie